Militairen en agenten zijn naar het gebied gestuurd om de situatie in de gaten te houden en de dorpelingen te waarschuwen. De bewoners van de oevers van de rivier zijn inmiddels naar hoger gelegen gebied getrokken. Als het water door de blokkade breekt kan de vloedgolven een groot gebied tot aan India treffen. De landverschuiving is waarschijnlijk het gevolg van de aardbevingen in Nepal. In Polen wordt vandaag de tweede stemronde van de presidentsverkiezingen gehouden. De 30 miljoen kiesgerechtigden bepalen vandaag of president Komorowski kan aanblijven... of wordt opgevolgd door zijn uitdager Duda. Beide zijn conservatief. Komorowski is populair en veel analisten gingen er twee weken geleden vanuit... dat hij al in de eerste ronde zou winnen. Maar het werd een nek-aan-nek race die hij nipt verloor van Duda. De stemlokalen sluiten vanavond om 9 uur. De finale van het Eurovisie Songfestival heeft in Nederland veel minder kijkers getrokken dan de halve finale van afgelopen dinsdag. Toen zagen 3,4 miljoen mensen dat Treintje Oosterhuis de finale niet haalde. Gisteren keken nog geen 2 miljoen mensen naar de eindstrijd in Wenen. Zweden won. Mans Selmerleu kreeg voor zijn nummer Heroes de meeste punten. De stemming was lang een nek-aan-nek -nek race tussen Zweden en de nummer 2 Rusland. Hoeveel mensen er in totaal naar het Songfestival hebben gekeken is nog niet bekend. Het weer, veel zon, alleen in het noorden en zuidoosten wat bewolking. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden. Later vanavond en vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgen trekt de regen weg en gaat de zon af en toe schijnen.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 Yeah, yeah. Stars when you shine. we zijn dus afgetrapt met de Gymnopedie van Erik Satie natuurlijk. Eh, en daarna hebben wij Nina Simone met Feeling Good. Eigenlijk een beetje mijn standaard openingnummer. Eh, maar ik vind Gymnopedie, eh, Gymnopedie van Erik Satie natuurlijk zo mooi. Mijn naam is David Habig trouwens. het is een prachtige dag. de hele lucht is blauw. Ik zag eigenlijk maar één heel klein wolkje daarnet. En nu helemaal niks meer. Dus we gaan het vandaag lekker vrolijk houden. En zomers en funky. En we gaan eerst eventjes rustig beginnen. We gaan beginnen met Halo van Anna Brun. opbouw. En het eh, loopt op naar een, eh, ja, een soort van climax. Eh, dat je meerdere geluiden door elkaar, meerdere instrumenten tegelijkertijd hoort. Ehm, hebben jullie trouwens afgelopen week de Wereld rijd Door gezien met Ali B? Jeetje, wat was dat heftig. Ehm, ik heb hem niet hoor, ik zal, niet, ik zal het jullie niet aandoen, maar daar in de studio zat iedereen te janken. Ehm, wij gaan verder met Mango Tree van Angus and Julia Stone. Wish I had a mango tree backyard With you standing next to me Take the picture From her lips I heard her say Can I have you Caught up on what to say I said you do said you do. I said you do. Through my eyes, I can see a shooting star weaving its way across the street we would run. Scratch our names in the park. Young and free in the sun. Wheels upon the tar. I said to do. voor het weer zijn vandaag eh, vrij goed. Het was trouwens dus Mango Tree van het album Chocolate and Cigarettes. We gaan door met John Mayer, 83. Een van de beste gitaristen. Nog een sequel to a movie where the actors' names have changed. No, Zandvoort eh, deze dagen. Natuurlijk de Pinkster Races eh, vandaag en morgen. En eh, een tentoonstelling over het toerisme in Zandvoort. Vandaag ook Zandvoort Alive. We gaan nu door met Maluta Astatke met Tezeta. Zeta. Oh. past. I'll be around when she's gone. Goodbye again. And if you find a love when she's gone. had dit nummer eigenlijk eh, in de lijst gezet eh, om te draaien na B.B. King's Thrill is Gone. Kan, want uh, King is natuurlijk niet meer sinds anderhalve week of zo. Ehm, maar de Thrill is Gone dat heb ik eventjes naar een wat later tijdstip geplaatst. Aangezien het nogal... ja, ik heb er een blokje van gemaakt. Dat komt zo direct ook nog ten gehoren. We gaan verder met... dit was trouwens I'll Be Around van Rosemary Clooney. Eh, we gaan verder met eh, Nancy Wil Wilson met The Masquerade is Over. Your eyes don't shine like they used to shine. and the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade and so is love. And so is love. Your words don't mean what they used to mean. I'm afraid The masquerade is over And so is love And so is love I guess I'll have to play Pagliacci. and get myself a clown's disguise. And then I'll and so is love. And so is love. Eh, wellicht wel gehoord. Dit was het nummer Nature Boy. Natuurlijk een bekend nummer. Ehm, maar dan in de uitvoering van Eldar Jangri en Door met Gregory Porter. All the way to Harlem. There goes that A train. Hey, there goes that A train. Hey, there goes that A was alweer het eerste uur van CFM Jazz. We gaan er zo uit met het laatste nummer. Het nummer Dreamer van Hyun Jin Choi.